Hij heeft er slaaploze nachten van gehad, zei hij tegenover de pers in Mexico. De prins zei dat zijn werk in en voor Nederland het belangrijkste in zijn leven is. Hij ging niet inhoudelijk op de zaak in en verwees naar een brief over Mozambique die het kabinet aan de Tweede Kamer stuurt. Koningin Beatrix zei dat ze niet twijfelt aan de goede intenties van het prinselijke paar om aan het project deel te nemen. Verder deed de koningin een dringende oproep aan de pers om vooral eerlijk over de kwestie te berichten. De koningin, prins Willem-Alexander en prinses Maxima zijn in Mexico op staatsbezoek. In Orlando in Florida zijn zeker 17 mensen neergeschoten toen iemand het vuur opende in een kantoorgebouw. Twee mensen kwamen om het leven. Volgens Amerikaanse media zouden enkele slachtoffers er slecht aan toe zijn. De politie heeft de omgeving van het gebouw afgezet en is nog op zoek naar de dader. De schietpartij komt een dag na het bloedbad in Texas. Het is nog onduidelijk wat het motief was van de Amerikaanse militair... die daar gisteren 13 mensen doodschoot op een legerbasis. Major Nidal Malik Hassan ligt bewusteloos in het ziekenhuis. Alle vlaggen op overheidsgebouwen zijn vandaag half stok gehangen. En het Pentagon heeft Amerikaanse militairen gevraagd een minuut stilte te houden. Dat gebeurt straks om vier minuten over half negen, precies één etmaal na het bloedbad in Texas. Premier Balkenende vindt dat hij wel erg vaak bij debatten in de Tweede Kamer moet zijn. Na afloop van de ministerraad zei hij dat debatten niet zoveel tijd mogen kosten dat ministers niet meer aan andere dingen toekomen. Volgens de premier moeten bewindslieden in één week soms 26 uur in de Kamer zijn. Gisteren reageerde de oppositie in de Kamer woedend toen Balkenende niet naar het debat over de AOW wilde komen. Dat debat is nu volgende week. Het weer, wisselend bewolkt en wat buien. De zuidenwind neemt toe tot vrij krachtig boven land en tot hard aan zee.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 We like the deepest ocean, send photographs of Mars. We're so should one baby because I can brighten up your days. And when you're feeling bad, I put a smile on your face. Can you tell me what must I to make you see? het vreemder is dan dromen